Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn zeker zeven mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Meer dan 40 mensen raakten gewond. Israël vaardigde gisterochtend vroeg een evacuatiebevel uit... aan inwoners van de Libanese kustplaats Tyrus. De stad en de omgeving werden gedurende de dag meermaals gebombardeerd door Israël. Een vrijwilliger van de Iraanse Rode Halve Maan is omgekomen... tijdens het verlenen van humanitaire hulp in Iran. Dat meldt het Nederlandse Rode Kruis. Het gaat om een man van 20. Hij kwam om het leven bij een luchtaanval. Volgens het Rode Kruis is het de vierde vrijwilliger... die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten is omgekomen. De bereikbaarheid van het geen spoed, wel politienummer... is de afgelopen jaren verslechterd. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Die zijn opgevraagd door het tv-programma Kassa... Vijf jaar geleden werd er na gemiddeld 16 seconden opgenomen bij 0900 8844. Vorig jaar was die tijd opgelopen tot 103 seconden. Ver boven de politienorm van 20 seconden. Uitschieters waren, was, een uitschieter was september. Toen liep de wachttijd op tot ruim 4 minuten. Bellers hangen steeds vaker op. Politievakbond ACP denkt dat de oorzaak personeelstekort en een hoge werkdruk is. Een Italiaans kustdorpje heeft een villa van de vroegere fascistische dictator Mussolini gekocht. Het gemeentebestuur wilde daarmee voorkomen dat een lid van een neofascistische beweging het huis kocht. De villa Mussolini had door de jaren heen verschillende eigenaren en is ook een keer bijna gesloopt. De gemeente betaalde zo'n 1,2 miljoen euro. De ruim 140 jaar oude villa gaat gebruikt worden voor tentoonstellingen.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 together. <laughs> Put your hands together. do nothing without my faith. Pain, pain that's heavy. This girl's gonna drive me crazy. See, trouble with me. Can't do nothing, can't do nothing. And it's pain, pain that's can Girl, you're gonna drive me crazy.